Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een hulpconvoi met voedsel en medicijnen is aangekomen in de Syrische stad Daraya. Het is voor het eerst in 3,5 jaar dat de stad voedsel van buitenaf krijgt. Vorige week kwam al een ander konvooi aan in de stad, maar dat bracht alleen medicijnen en babymelk. In Daraya, een voorstad van de hoofdstad Damascus, is een groot tekort aan voedsel. De Koerdische terreurbeweging TAK heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een bus in Istanbul. Daarbij kwamen dinsdag zeker elf mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. In een verklaring op internet zegt de TAK dat het een zelfmoordaanslag was. De groepering waarschuwt ook voor nieuwe aanslagen. De TAK pleegde er de afgelopen maanden meer in Turkije. In Rotterdam is een jongen van 16 aangehouden op verdenking van het maken en verzamelen van kinderporno en van oplichting. Hij deed zich op internet voor als vertegenwoordiger van een modellenbureau en kreeg meisjes zover dat ze onder meer blootfoto's maakten en verstuurden. Zes meisjes hebben aangifte gedaan. Ook het modellenbureau waarvoor de jongen zei te werken deed aangifte. De langste schaatsafstanden blijven bestaan op het WK Allround, heeft de Internationale Schaatsunie besloten, de ISU. Het betekent dat voor de mannen de 10.000 en voor de vrouwen de 5.000 meter de langste afstand blijft. Het was lange tijd twijfelachtig of de langste afstanden in het schaatsen behouden zouden blijven op het WK Allround. Critici noemden die te saai en ze zouden te weinig competitie en spanning brengen. De ISU heeft verder de Nederlander Jan Dijkema gekozen als nieuwe voorzitter. Hij was al vicevoorzitter en wordt de derde Nederlander die deze functie krijgt. Het weer, eerst nog zon, maar vanuit het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 17 tot 22 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op wat regen. Morgen overwegend bewolkt, soms ook zon en overwegend droog bij 17 tot 21 graden. Zondag buien. Dit was het NOS voor ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Muiden-Oost 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Ketelplein en Spaanse Polder 3 kilometer door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.